19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Rijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Badhoevedorp. En de A32 Leeuwarden-Meppel tussen Heerenveen en Meppel.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 In dit geval een prelude van Frédéric Chopin, gespeeld door bariton-saxofonist Jerry Mulliken op het ritme van de bossa nova. Prelude in E mineur. Wie nog niet wakker is, was, is het nu wel. Skin Deep. Een drumexplosie van Louis Belson die dit nummer componeerde voor de band van Duke Ellington. De Duke vond hem de beste drummer van zijn tijd en nam het het Skin Deep dan ook op met Louis Belson zelf achter de trommels. Even wat rust in de tent. Het humoresk van de Tsjechische componist Antonin Vodjak gespeeld door toetsen tovenaar El Garner. of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang bang He shot me down Bang bang I hit the ground Bang bang That awful sound Bang bang My me down. Seasons came and changed the time As I grew up, I called him my he would always smile and say Remember how we used to play Bang bang I shot you down Bang bang You hit the ground Bang bang That awful sound Bang bang I used to shoot you down. Now he's gone, I don't know why Until this day, sometimes I cry he didn't even say goodbye He didn't take the time to lie Bang, bang He shot me down Bang, bang I hit the ground Bang, bang That awful sound Bang, bang My baby shot me Dat was nog een keer de Nederlandse jazzzangeres En Burton. In het eerste uur draaide ik al een nummer van haar. En eh, ik vond het eigenlijk eh, goed om nog wat van haar te laten horen. Dit was ook weer met het trio van Louis van Dijk. En het nummer heette Bang Bang. Een song van Sonny Bono. Ooit bekendgemaakt door Cher. In het eerste uur liet ik ook een opname horen van de Engelse vibrafonist Victor Veldman, die in Amerika een grote carrière opbouwde. En ik ga nog wat van hem draaien. Nu met een big band, waarin onder andere ook trompetist Conte Candoli, die hadden we ook al eerder, trombonist Frank Rosolino en altspeler Art Pepper speelden. Een snelle uitvoering van Love for Sale. Opnieuw een big band, maar nu van de BBC. En met een heel andere muzieksoort. Namelijk de Mondschein Sonate van Ludwig van Beethoven. En dat was de veertiende sonate die hij componeerde. De Amerikaanse jazzzangeres en pianiste Karen Allison gebruikte de klassieke muziek nog weer anders. Zij nam de mooie ballad Insensites van Antonio Carlos Jobim op maar ze plakte een stuk van de vierde prelude van Chopin als intro eraan vast en gebruikte deze prelude ook voor de slotakkoorden. Een stemmig geheel. said I might. pé. Eerder liet ik wat horen van de CD Jazz Up The Beatles, waarop songs van de Beatles wordt uitgevoerd door jazzmuzikanten. En dit was er weer eentje. Let It Be, geblazen door de smooth jazzmuzikant eh, Nelson Rangel op zijn soms zeer hoge saxofoon. Niet alleen klassieke muziek, maar ook volksmuziek komt in de jazz terecht. Zoals ook de Zweedse folksong Dear Old Stockholm. Vandaag in deze CFM Jazz, gespeeld door het orkest van Jill Evans, met onder andere trompetist Miles Davis. eindigt deze CFM samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks.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 President Obama gaat vandaag naar de drie plaatsen waar in 2001 aanslagen werden gepleegd met gekaapte vliegtuigen in New York, bij het Pentagon in Washington en in Pennsylvania. De Zweedse politie heeft vannacht vier mensen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terreuraanslag. De vier werden opgepakt in verband met een terreurdreiging tijdens de opening van een grote kunstexpositie in Gothenburg gisteravond. Volgens de politie was er sprake van serieus gevaar. Of de mogelijke terreurplannen iets te maken hebben met de herdenking van de aanslagen van 11 september vandaag is niet duidelijk. Bij verschillende aanslagen in Afghanistan zijn zeker 10 doden gevallen en ruim 100 mensen gewond geraakt. In een dorp vlakbij de Pakistanse grens vielen zes doden toen een vrachtwagen met explosieven tot ontploffing werd gebracht. In Kunduz kwamen vier mensen om het leven door een autobom. Even ten westen van Kabul richtte een zelfmoordcommando een enorme ravage aan bij een legerplaats van ISAF-troepen. Daar vielen alleen gewonden. Na het zware onweer van gisteravond rijden de treinen vandaag weer vrijwel normaal. Gisteravond waren er problemen door blikseminslag en omgewaaide bomen, met name in Zeeland en de provincie Utrecht. Inmiddels is de schade hersteld. Alleen richting Groningen en Leeuwarden is er nog vertraging door blikseminslag. Vandaag kan een Nederlander burgemeester worden van een Duitse plaats. In de deelstaat Neder-Saxen worden burgemeestersverkiezingen gehouden. En de Nederlander Frans Willemme uit het Twentse Dinkeland is in Noordhoorn kandidaat voor het CDU, de FDP en een lokale partij. Dat Willemme gekozen kan worden is een gevolg van een Neder-Saxische kieswet uit 1996. Dan het weer, eerst droog en zonnig, maar vanmiddag bewolking en kans op buien. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS